Waterbalgemoed met het NOS Journaal. Italië krijgt toch een populistische regering. Morgen wordt de ministersploeg van de Vijfsterrenbeweging en Lega... onder leiding van premier Conte beëdigd. President Mattarella heeft daar geen onoverkomelijke bezwaren meer tegen. Eerder sprak hij zijn veto uit tegen de voordracht van de euroscepticus Savona op financiën. Omdat Lega aan de voordracht vasthield, leek de coalitie van de baan. De Italiaanse president stuurde toen aan op een zakenkabinet. Maar Lega is nu akkoord gegaan met een andere post voor Savona. Hij wordt nu minister van Europese Zaken. De politie is tevreden over de proef die wordt gedaan met stroomstootwapens. In enkele regio's lopen agenten daarmee op straat. In ruim een jaar tijd hebben agenten er circa 140 keer een stroomstoot mee uitgedeeld. En ongeveer 200 keer daarmee gedreigd. Volgens een rapport van de politieacademie is de taser daarmee van toegevoegde waarde. De grootste zoetwaterparel ter wereld heeft bij een veiling in Den Haag 320.000 euro opgeleverd. Een Japanse handelaar heeft de parel gekocht, waarschijnlijk met het doel hem door te verkopen. De opbrengst was lager dan vooraf was geschat. Het veilinghuis rekende op minimaal 340.000 euro. De verkoop was snel beklonken, binnen anderhalve minuut was de veiling voorbij. De parel met de naam De Slapende Leeuw is zo'n 300 jaar oud. Hij komt oorspronkelijk uit China en belandde via toenmalig Nederlands-Indië... en allerlei omzwervingen door Europa in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft de oefeninterland tegen Slowakije niet weten te winnen. In Trnava kwam Oranje, met Kevin Strootman als aanvoerder... niet verder dan een 1-1 gelijkspel. De Slowaken kwamen na acht minuten al op voorsprong. De gelijkmaker werd in de 59ste minuut gemaakt door Promes. Maandag speelt Oranje een oefeninterland tegen Italië in Turijn. Het weer vannacht is het droog, minima rond de 16 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het binnenland buien. Het wordt 21 tot... Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1283 hier op CFM Zandvoort. Nog een uurtje uh, muziek op je eigen lokale radio. Even kijken, twee nieuwe albums. Ehm, het tweede album is Erik Tingstad. Tingstad, ja. Een, eh, Electric Spirit, zo heet dit album. En dat is uh, Erik op een elektrische gitaar. Nou, dat gaan we horen ook, dat beloof ik je. En, maar we beginnen met Kaumtara. Kaumtara, dat is eh, jazz and strings van een eh, groep mensen aangevoerd door een... even kijken, hoe heet hij ook alweer? Karim Maurice. Nou, laten we maar eens luisteren hoe dat gaat klinken. الهنا والطمان ما بقيت نديرك في بالي ما بقيت ندير فيك الأمان يلي ظنيتك غزالي عهد نفسي في ذا الزمان وعدمت من الله العالي ما توجتي حتى إنسان يشبه لي ويكون بحالي طيب حور ما ويدان والله ما تشوفي طاير ما بقيت نديرك في بال ما بقيت ندير فيك الأمان يا اللي ظنيتك غزالي عاهدت نفسي في ذا الزمان وعدمت من الله العالي ما دوجتي حتى إنسان لي ويكون بحالي لو تقطعي بحور طيب ما ودان والله ما تشوفي عليك بالهنا والضمان ما بقيت نديرك في بالي ما بقيت ندير فيك الأمان يلي ظنيتك غزال عهد نفسي بيد الزمان وعدمت من الله العالي ما توجتي حتى إنسان يشبه لي ويقول بحالي Henny Becker. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.hennybecker.com. and you're listening to Peaceful Radio Netherlands. Peaceful music for a peaceful mind. Thank you. Thank you. James Asher on Peaceful Radio. Fifteen years ago, I met Arthur Hull. And each year since then, we'd met up to co create and write music in my studio together. We've made three albums together Sounding the Stones, Alchemist's Almanac, and Universal Grooves Play Along, plus a bunch of EPs including Ambient Inclusions and Who's Counting? Arthur is a supremely playful character sometimes mistaken for an elf. Letting our imaginations run free, we come up with all kinds of atmospheric scenarios and end up with an intriguing mix of tracks that even we couldn't predict when we set out.